Kees Groot met het NOS-journaal. De akkoord hebben gesloten reageren blij op de conclusies van het CPB. Volgens het planbureau voldoen de plannen uit het akkoord aan de 3%-norm. Volgens VVD-fractievoorzitter Blok is duidelijk dat je op korte termijn pijn voelt van de maatregelen, maar dat op langere termijn koopkracht en werkgelegenheid verbeteren. PvdA-voorman Samson, die niet bij het vijfpartijenakkoord betrokken was, vindt dat het CPB aantoont dat de economie er niet best voor staat en dat het wordt verergerd door het akkoord. De Eerste en Tweede Kamer vergaderen niet gezamenlijk over het permanente Europese noodfonds ESM. Het verzoek van de PVV voor een zogeheten verenigde vergadering is afgewezen. Dat heeft voorzitter De Graaf van de Eerste Kamer laten weten. Volgens hem valt het noodfonds niet onder de onderwerpen waarover volgens de grondwet een verenigde vergadering bijeenkomt. Zoals toestemming voor een koninklijk huwelijk of het in oorlog verklaren van het koninkrijk. Kandidaat Ahmed Shafiq mag meedoen aan de Egyptische presidentsverkiezingen. Dat heeft het constitutionele hof in Cairo bepaald. De presidentskandidaat is omstreden vanwege zijn rol in het regime van ex-president Mubarak. Shafiq was de laatste premier onder Mubarak. Het Hof heeft ook bepaald dat een derde van de zetels in het parlement niet geldig is. Hoogstwaarschijnlijk worden er nieuwe parlementsverkiezingen uitgeschreven. De roman Het Diner van Herman Koch wordt verfilmd. iWorks en Inspire Pictures hebben de filmrechten van de bestseller gekocht. Het diner gaat over twee stellen die samen uit eten gaan in een chic restaurant. Het boek van Koch werd meer dan 500.000 keer verkocht. De verfilming van het diner wordt eind 2013 in de bioscoop verwacht. En de oudste vrouw van Nederland, Anna Goorman-Dommerholt, is overleden. Ze was 109 jaar. De laatste jaren woonde ze in een verzorgingshuis in Gorsel in Gelderland. Voor zover bekend is de oudste vrouw van Nederland nu Egbertje Leutscher de Vries uit Havelte. Het weer afwisselend zon en stapelwolken, temperaturen tot 20 graden, morgen geregeld buien. Dit was het NOS. E. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A10 de ring west richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 5 kilometer. Andere kant op tussen Rai en Amstel Business Park 2. Op de A12 naag richting Utrecht bij knooppunt Lunette 2 kilometer. A13 naag Rotterdam bij de Alfred Berkon Rode Reis 2. A15 Europort Rotterdam tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 6 kilometer. Staat een, vrachtwagen met pech, de rechte reishok is dicht.